uur. samen met het NOS-journaal. Op het eiland door de tropische storm Erika opgelopen tot 20. 31 mensen worden nog vermist. Door landverschuivingen en overstromingen zijn veel huizen en wegen verwoest. Volgens de premier is Dominica 20 jaar teruggeworpen in de tijd. Naar verwachting bereikt Erika maandag de Amerikaanse staat Florida. Daar is de noodtoestand afgekondigd. VN-chef Ban Ki-moon vindt dat landen meer moeten doen om te voorkomen dat vluchtelingen omkomen op weg naar Europa. Hij wil dat regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen. Volgens Ban mogen vluchtelingen niet worden geweigerd op grond van religie. Ook mogen ze niet worden teruggestuurd naar gevaarlijke gebieden. Volgens de VN komen er dagelijks 40.000 vluchtelingen bij. Ouderenbond ANBO zegt dat een deel van de ouderen er volgend jaar nog steeds fors op achteruit gaat. In kabinetsplannen die zijn uitgelekt staat juist dat iedereen er in koopkracht op vooruit gaat. Ook de ouderen, voor wie dat eerder niet leek te gelden. Maar volgens de ANBO leveren ouderen met een klein pensioen die volgend jaar een belastvermogen krijgen nog steeds in. Er is een verband tussen de dode man die donderdag werd gevonden op de A73 en de liquidatie van een Belgische topcrimineel eerder die dag. Wat het verband precies is, wil de Belgische justitie niet zeggen. Ook de identiteit van de dode man is niet bekendgemaakt. De topcrimineel werd doodgeschoten op zo'n 50 kilometer van de plek waar de man werd gevonden. De Belg was verdachte in een groot drugsproces. In China zijn zeven doden gevallen in een papierfabriek. Een werknemer viel tijdens het schoonmaken in een bad met giftig afvalwater. Zijn collega's wilden hem eruit halen, maar ze raakten zelf onwel door de dampen die uit het bad opstegen. Twee mensen raakten bij het ongeluk gewond. Het weer, hier en daar kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond de 12 graden.